met het NOS-journaal. Het Israëlische leger deelt vanaf vandaag tenten uit aan Palestijnen die weg moeten uit Gaza-stad. Honderdduizenden mensen moeten vertrekken naar het zuiden van de Gazastrook. Het leger gaat meer gebied bezetten en voert het aantal aanvallen op Gaza-stad op. Het plan om meer gebied te bezetten is internationaal fel veroordeeld. Familieleden van gijzelaars zeggen dat het Israëlische kabinet de mensen die nog vastzitten ter dood heeft veroordeeld. Zij willen opnieuw in heel Israël demonstreren voor beëindiging van de oorlog. Een Palestijnse vrouw die naar Italië was gebracht voor medische behandeling is daar overleden. Volgens het ziekenhuis in Pisa was de 20-jarige vrouw sterk vermagerd toen ze woensdag naar Italië kwam. Tijdens een behandeling kreeg ze ademhalingsproblemen en een hartstilstand. Dat overleefde ze niet. In Italië worden zo'n 30 zieke en gewonde Gazanen behandeld. Israël laat amper hulp toe tot de Gazastrook... waar een half miljoen mensen kampen met extreme hongersnood. Voor de tweede dag is in de omgeving van Zeist gezocht naar een man die wordt verdacht van ernstig seksueel geweld. Gisteren belaagde hij een vrouw in het bos en deed ook een poging bij een andere vrouw. De politie heeft een signalement verspreid en een speciaal opsporingsteam op de zaak gezet. In de eredivisie heeft Feyenoord met enige moeite van stadsgenoot Excelsior gewonnen. Excelsior kwam na 9 minuten met 1-0 voor. Feyenoord won uiteindelijk met 2-1. Heracles Almelo leed in eigen huis een nederlaag tegen NEC. Het werd 1-4. Heracles speelde een groot deel met 10 man. Jis Hoornkamp kreeg een rode kaart. FC Groningen wist op de valreep nog te winnen van Heerenveen. Het duel dat nog even stil lag door vuurwerk en rook eindigde in 2-1. Het weer, veel wind vannacht bij 10 tot 14 graden. Morgenochtend is er in het zuiden wat zon, maar verder grotendeels bewolkt.